Robert Baltus met het NOS Journaal. De president van Tunesië wil niet dat zijn land de grenswacht wordt voor andere landen. Dat zegt president Kais Said een paar uur voordat hij Europese leiders ontmoeten over migratie. Dat meldt persbureau Reuters. Onder meer premier Mark Rutte, EU-commissievoorzitter Van der Leyen... en de Italiaanse premier Giorgia Meloni komen naar Tunis met handelsverdragen en financiële hulp. Die moeten het land over de streep trekken om te voorkomen dat illegale migranten over zee naar Europa trekken. Premier Rutte had vrijdag nog goede hoop dat vandaag een belangrijke stap kan worden gezet. In Rotterdam-Beverwaard is vanavond een explosie geweest. Er zijn geen gewonden gemeld. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Explosieven-experts deden onderzoek. De politie wil getuigen spreken en roept mensen op die camerabeelden hebben zich te melden. In Rotterdam zijn de afgelopen maanden om de havenklap explosies. De Duitse justitie onderzoekt of Polen als uitvalsbasis is gebruikt... bij de aanslag vorig jaar op de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Dat meldt het Amerikaanse blad The Wall Street Journal. De Poolse regering zou niet op de hoogte zijn van dat onderzoek. En het Duitse onderzoek richt zich ook op de mogelijke betrokkenheid van Oekraïne bij de sabotageactie. De Oekraïnse president Zelensky ontkent dat zijn land erachter zit. In Tiel is een man opgepakt die verdacht wordt van de moord op zijn stiefdochter in Roemenië. Het lichaam van een meisje van 12 werd vorige week gevonden in een appartement in Boekarest. Naast de stiefvader wordt ook de moeder van het meisje verdacht van de moord. Zij werd deze week al aangehouden in Spanje. Manchester City heeft de Champions League gewonnen. In de finale waren de Britten met 1-0 te sterk voor Internationale uit Milaan. Het enige doelpunt werd in de 68e minuut gemaakt door Rodri. Het is de eerste keer dat Manchester City de Champions League heeft gewonnen. Het weer, het koelt langzaam af, maar niet lager dan 16 tot 18 graden.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 Ask this spice but she really, really gone right now. Cause I really wanna zig a zig. I doing the mad thing. You and all of your bad friends. Native tongue and your accent. Come in the section with me.